Mubarak heeft de kabinetsleden opgedragen te vertrekken en hij zal morgen een nieuwe regering installeren. Hij beloofde hervormingen en meer democratie, maar hij zei ook dat iedereen zich aan de wet moet houden. Wat we nodig hebben is dialoog en geen chaos. Mubarak verdedigde de manier waarop de veiligheidsdiensten optreden tegen de demonstraties, die ondanks de avondklok de afgelopen avond volop zijn doorgegaan. Verschillende gebouwen van de regeringspartij van president Mubarak staan in brand. Hier en daar wordt geplunderd. Er zijn berichten dat het Egyptische leger het centrale plein in Cairo heeft leeggeveegd. Maar daarover zijn nog geen details bekend. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er de afgelopen dag zijn gevallen. Volgens ziekenhuisbronnen zijn er in Suez 13 doden gevallen en in Cairo 10. En er zouden zeker duizend gewonden zijn. Bij GroenLinks heeft partijvoorzitter Nijhoff zich achter fractieleider Sap geschaard. Samen hebben ze een brief aan de leden gestuurd waarin ze de steun aan de missie naar Kunduz verdedigen. Een grote meerderheid van de leden is tegen. 200 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. In de brief onderstrepen Sap en Nijhoff dat er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks al stond... dat Nederland moet bijdragen aan een democratische rechtsstaat in Afghanistan. De politiemissie voldoet daar volgens hen aan. In Hedel in Gelderland is een man omgekomen toen een granaat ontplofte die hij probeerde te demonteren. De klap was zo hard dat aanvankelijk werd gedacht aan een gasontploffing. De politie denkt dat de man van 27 de granaat uit de Tweede Wereldoorlog had gevonden. In de eredivisie is NEC tegen Heracles geëindigd in een gelijkspel. Het werd in Nijmegen 1-1. De doelpunten waren van Flemings van NEC en Vladeres van Heracles.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 gonna scream, ow, cause I never seen such a fire.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 That's about. i nuts about. Nuts about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 Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen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 是。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 Anything else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby.